met het NOS-journaal. NAVO-chef Mark Rutte gaat morgen naar de VS voor een gesprek met president Trump. De twee gaan praten over de Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne. Trump wil dat die leveringen voortaan worden betaald en geregeld door de NAVO-landen. De NAVO moet er dan voor zorgen dat die wapens in Oekraïne aankomen. Trump heeft aangekondigd dat hij morgen met een belangrijke verklaring komt over Rusland. Of die mededeling gaat over die wapenleveringen is nog niet bekend. Bij een vechtpartij in Rotterdam is vanochtend vroeg een man neergestoken. Bij de vechtpartij waren 18 mensen betrokken. Ze zijn allemaal gearresteerd. De meeste verdachten zijn wel weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachten. Een 32-jarige man uit Kaapverdië zit nog vast. In de Democratische Republiek Congo zijn 66 burgers gedood... door militanten van een islamitische groepering... die geleerd is aan terreurgroep IS. De militanten vielen dorpen aan in de regio Irumu, die aan Oeganda grenst. De slachtoffers werden aangevallen met kapmessen en er werd geschoten. Ook zouden de mensen zijn gegijzeld. De afgelopen jaren zijn er steeds vaker aanvallen van deze groep... in de grensregio tussen Congo en Oeganda. Spaanse hulpdiensten zoeken in de buurt van Barcelona naar twee vermisten... die mogelijk zijn meegesleurd door hoogwater. Het tweetal viel gisteren in een rivier toen een houten loopbrug waarover ze liepen... brak door de sterke stroming. Het is onduidelijk wat er daarna met ze is gebeurd. Er zijn geen mensen als vermist opgegeven. Door hevige regenval afgelopen dagen hadden delen van Spanje te maken met overstromingen. Het treinverkeer in Catalonië lag hierdoor kort stil en enkele wegen werden afgesloten. Profvoetballers moeten voortaan drie weken zomervakantie krijgen... en er moet minstens 72 uur tussen twee wedstrijden zitten. Dat is een voornemen waar de Wereldvoetbalbond FIFA afspraken over heeft gemaakt... met de spelersvakbonden. Ook moeten voetballers één dag per week vrij zijn... en moet er beter rekening worden gehouden met de reistijden van internationals. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noordoosten valt er af en toe een bui. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint mistig. Daarna wisselen zon en wolken elkaar opnieuw af. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knooppunt Burgerveen.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 room Vanuit Zandvoort. ZFM. course. So, yeah. Hawk got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life Making it, doing it, especially at a show. show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Hey. Music makes motion moves like a maze.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 Sing it. The groove is in geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. This moment let you know. things you do and say suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long.